Het bedrijf krijgt de boete voor het maken van kartelafspraken in de plastic industrie zijn 24 bedrijven bij betrokken die in totaal 173 miljoen euro aan boete moeten betalen. De prijsafspraken werden gemaakt tussen 1987 en 2000. De boete van het Franse bedrijf Elf Equeta werd met 90% verhoogd, omdat Elf al eerder een kartel had gevormd. Het gerechtshof in Den Haag heeft twee medestanders van Samir A. en Noureddin L.F. voordeeld wegens deelname aan een terroristische organisatie. Ze kregen straffen van 104 en 74 dagen. Het echtpaar hoeft niet de cel in, omdat ze de straf al in voorarrest hebben uitgezeten. Volgens het hof is bewezen dat de twee hebben deelgenomen aan het voorbereiden van aanslagen op politici. De opgelegde straffen zijn laag, omdat het stel volgens het hof onder grote druk stond van Samir A. en Noureddin L.F. De burgemeester van Urk heeft een demonstratie van Groenfront, die voor aanstaande zondag gepland stond, verboden. De burgemeester wil niet dat de zondagsrust in het dorp wordt verstoord. Groenfront wilde demonstreren voor de bouw van een groot windmolenpark in het IJsselmeer. De bevolking van Urk is veel tegen het park, omdat zij er niet tegenaan willen kijken. Er is wel spanning tussen Groenfront en de Urkers. En om dan uitgerekend op zondag te gaan demonstreren gaat te ver. Al dus een woordvoerder van de gemeente Urk. In Nigeria is een Nederlander overleden na een overval. De man werkte daar voor een stouwbedrijf uit Schagen. Volgens het bedrijf is de man buiten het omheinde woongebied beschoten. Hij is later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De Nigeriaanse politie is een onderzoek begonnen. Het weer, van tijd tot tijd regen, maar ook wat zon. Het is een graad of 9.